spoedige start. Jon van Kamp met het NOS Journaal. Premier Rutte suggereert dat de tegenprestatie van drugscrimineel Kees H. in de Tevendeal misschien wel groter was dan tot nu toe werd aangenomen. Houdt het daardoor voor mogelijk dat het toch een goede deal was. Rutte zei onder meer dat je alleen kunt conclusies kunt trekken over de deal als je weet welke tegenprestatie is geleverd. Maar hij zegt zelf niet te weten welke prestatie dat zou kunnen zijn. Ook zegt hij niet te weten of de voorzitter van de onderzoekscommissie, Oosting, in vertrouwen op de hoogte is gesteld van de aard van de tegenprestatie. Ajax-fans mogen zondag niet naar de wedstrijd tegen FC Utrecht, heeft de rechter bepaald. Supporters hadden een kort geding aangespannen. Ze wilden niet gestraft worden voor wandgedrag van een aantal Utrecht-supporters. Die zongen in april bij een wedstrijd liedjes met antisemitische teksten. De KVB besliste dat het vak waar de harde kern zit bij de volgende ontmoeting leeg moest blijven. Utrecht-supporters kochten vervolgens kaartjes voor andere plaatsen. Maar burgemeester Van Zanen van Utrecht verbood daarop de komst van Ajax-supporters. Omdat hij bang was voor een confrontatie tussen beide groepen. De rijke Chinese zakenman Guo, die even spoorloos was, is opgepakt door de politie. Eerder vandaag meldde Chinese media dat zijn bedrijf Fosun sinds gisteren geen contact meer met hem kreeg. Daar werd de handel in het aandeel stilgelegd. 48-jarige Guo is eigenaar van Cirque du Soleil en onlangs kocht hij Club Met, een Franse reisorganisatie voor luxe vakanties. Zijn vermogen wordt geschat op zo'n 7 miljard dollar. Waarom hij is opgepakt is niet bekend. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een aanslag gepleegd op de Spaanse ambassade. Volgens lokale media zijn er doden en gewonden. Aan het einde van de middag ging vlakbij het gebouw in het centrum een autobom af. Daarna brak een vuurgevecht uit. Zeker drie gewapende mannen zouden een gebouw van de ambassade zijn binnengedrongen. Hoe het daar nu is, is niet duidelijk. De aanslag is opgeëist door de Taliban. Het weer. In de loop van de avond klaart het op en blijft het voorlopig droog. Morgen schijnt eerst even de zon, maar in de middag gaat het regenen... en wordt het 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Het gaat de goede kant op met de avondspitsfiles in de Randstad. De meeste zijn zelfs al opgelost, maar er zijn een paar uitzonderingen. Vooral bij Amsterdam, want op de A1 Amersfoort Amsterdam is er veel vertraging bij Muiden. Daar is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer nu, drie kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam Delft tussen Hoofddorp en Hoogmade 7. En verderop bij Delft is de rijbaan nog altijd dicht na een ongeluk. Omrijden via de A13 is het beste advies. De A20 Hoek van Holland naar Gouda bij Schiedam, 2 kilometer A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum nog 6.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 <laughs> Oh! <laughs> Dan wenst jullie allemaal fijne dagen.